Katrien Straatman met het NOS Journaal. Protesterende werknemers van een veerdienst hebben opnieuw de haven van Calais geblokkeerd. Ze hebben autobanden in brand gestoken op de weg die naar de haven leidt. De demonstranten zijn bang dat ze ontslagen worden omdat het bedrijf waar ze werken bezig is met een overname. De veerboten zijn nu nog van Eurotunnel, maar de bedoeling is dat ze worden overgenomen door een Deens bedrijf. De werknemers zijn daartegen en voeren al een maand actie. Daarbij blokkeerden ze al eerder de haven van Calais. De Japanse regering is jarenlang afgeluisterd door de Amerikaanse geheime dienst. Ook overheidsdiensten en bedrijven werden in de gaten gehouden door de Amerikanen. Blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven door Wikileaks. NSA-agenten luisterden zelfs mee met telefoongesprekken die premier Abe in zijn eigen huis voerde. Japan heeft nog niet gereageerd op de onthullingen. Ook afgeluisterde bedrijven willen er niets over zeggen. Het ebola-vaccin dat de afgelopen maanden is getest in Guinea, in West-Afrika, werkt zeer goed. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vaccin is getest op 4000 mensen die in aanraking zijn gekomen met ebola-patiënten. Het vaccin is tot nu toe 100% effectief, maar of het ook hele samenlevingen kan beschermen, moet nog worden onderzocht. Ruim de helft van de homo's in Nederland durft niet hand in hand over straat te gaan. Blijkt uit een onderzoek van één Vandaag. Van de 1700 ondervraagde homo's durft 55% niet hand in hand te lopen. 1 op de 5 zegt het afgelopen jaar negatieve reacties te hebben gekregen op hun geaardheid. Vaak gaat het om uitschelden, discriminatie en pesten op het werk. Het weer vanmiddag schijnt in het zuiden de zon geregeld, maar in het noorden is het tamelijk bewolkt. Het is zo'n graad of 20. Na een heldere nacht, waarbij het afkoelt tot een graad of 7, is het morgen droog en flink zonnig.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 We zijn met de nieuwe single begonnen van uh, Pharrell Williams, Freedom. En die beste man eh, staat op de negentiende plek. Heb je na nou het vorige uur eh, al die nummers gemist? Geen probleem. overigens, ik wou nog wat zeggen over Freedom, voordat we naar Zander toe gaan. Ik moet altijd denken aan Nelson Mandela, bij dat nummer. Ja. Free Nelson Mandela. Dan moet ik aan denken bij de nummer. Maar goed, maakt niet uit. Waarschijnlijk zal dat ook wel een eh, kleine onderliggende gedachte hebben gehad van eh, deze Pharrell Williams. Hey, um, ja, kleine resume van de nummers eh, die we het vorige uur wel en niet hebben gedraaid. En het kan maar één iemand het beste. Dat is er maar één in Nederland, in de Zandvoort, in Europa die dat zo goed kan. En dat is, die is niet aanwezig. Dus daarvoor laten we het Sander doen. <laughs> Op nummer 29 al 8 weken in de lijst. Theodore featuring Chris Brown met 5 More Hours. En op nummer 28 Mans Hermelo met Heroes. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 27 is Nicky Jam met er Enrique Iglesias met El Pardon. En op nummer 26 David Guetta featuring Nicki Minaj en After Jack met Hey Mama. Op nummer 25 vorige week stond hij op 29 Flow White en featuring Robin Tick en Ferdinand White met I Don't Like It, I Love It. En op nummer 24 Pop Sinclair featuring Dal Talman met Feel the Fire. Op nummer 23 Florence en de Machine met Chip to Wreck. En op nummer 22 hebben we Martin Garrix featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 21 al drie weken in de lijst. Hoogste notering is ook 21 DJ Antoine featuring Akon met Holiday. En op nummer 20 hebben we Moon 5 met This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. Op nummer 19 hebben we Pharrell Williams met Freedom. En op nummer 18 we featuring Parson James met Stole the Show. Op nummer 17, hoogste notering is 1, Wiz Khalifa featuring Charlie Putt met See You Again. En op nummer 16 hebben we Lois Nutet met Rhythm Inside. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ben ik toch eigenlijk eh, gemeen voor die zonde. Hé, hey, uh, dankjewel. Was weer een toplijstje. Wij gaan verder met de nummer 15, Martin Solveig. Samen met eh, GTA. Ondertussen alweer eh, acht weken in de lijst. Vorige week op 16 dus een mooi plaatje gestegen met hun single Intoxicated. Marcus Solveig op nummer 15 in de Euro Breakdown hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. breakdown. I don't wanna write this love song. I, I'm fighting this urge, but you make me say. This, this ain't no love song. It's just a little ditty, baby.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 That it was just a summer thing. December was you and me and I told my heart it just a summer thing. That it just a Voor 50% een eh, Nederlandse tint zit eraan, is Everjack namelijk. Samen met eh, Mark Taylor, Summer Thing. Nummer 13 in eh, de Euro Breakdown voor deze week. Een paar plaatsen opgestegen, want vorige week stonden ze nog op 18. Hey, we hebben een plaatje ertussendoor overgeslagen. Maar die staat al 31 weken in de lijst. Dus ik denk, eh, die hoef ik niet eh, weer te gaan draaien voor je. Ondertussen ken je hem wel. Dus namelijk eh, Omi met Cheerleader staat op nummer 14. Langs genoteerde platen van deze week en vorige week. En die week ervoor en die week ervoor en die week ervoor. En, nou ja, we best wel een paar weken terug al ondertussen. Maar dat maakt helemaal niks uit. hey, ik had dat al een beetje aangekondigd. Hè? One Direction had ik ook nog wat voor je. Want in de categorie What the fuck is er met Justin Bieber aan de hand... hebben we ook de categorie What the fuck is er met One Direction aan de hand. Nou, op 31 juli is er eh, volkomen onverwacht een, nieuwe single verschenen van One Direction. Hé, hey, zit je te denken, 31 juli, dat is toch vandaag? Ja, dat klopt, ja, let goed op. Hey, de track eh, Drag Me Down verschijnt als voorloper van het eh, nieuwe album dat later dit jaar wordt verwacht. Het is het eerste nieuwe nummer dat de band als viertal maakt na het vertrek van Zayn Malik uit de groep. Nou, afgelopen week was het exact vijf jaar geleden dat One Direction ontstond. Het nummer, eh, hun 15e officiële single, was op 31 juli niet alleen voor het eerst te horen op de radio... maar verscheen ook direct op iTunes en eh, Spotify. En binnen enkele uren stond het nummer bovenaan de downloadlijst van eh, iTunes. Ik denk dat die gillende keukenmeiden dat wel allemaal voor geregeld hebben. Um, dan, die, is natuurlijk uit One Direction. Maar afgelopen woensdag heeft Zemelik zijn eh, handtekening gezet... onder een contract met de platenmaatschappij RCA. De zanger verliet eh, eind maart de band One Direction... en sindsdien waren er vraagtekens over de toekomst eh, van deze zanger. Nou, op internet verschenen enkele nummers van de zanger... maar ook waren er de geruchten dat hij geen solo-materiaal mocht uitbrengen de zanger blijft onder eh, de brede vleugels van eh, Sony. Maar niet onder het label waar ook One Direction nummers eh, onderuit brengt. Malik krijgt een plek bij RCA. Het label waar onder, andere, onder meer ook de Foo Fighters en Miley Cyrus hun muziek mee uitbrengen. Hij deelde het nieuws van deze samenwerking via zijn social media. Eerder deze week eh, werd al bekendgemaakt dat eh, Malik een ander management ook krijgt. Turn eh, First Artist. Nou, daar worden ook de belangen behartigd van artiesten... zoals niemand minder dan Rita Ora, Ellie Goulding en Iggy Azalea. Nou, begin 2016 mogen we een debuut van deze zeen Malik gaan verwachten. Dus ben je een grote One Direction fan... En was Zeen jouw favoriet? Wees blij in 2016 gaan we wat meer van hem horen. Taylor Swift dan. Taylor Swift heeft eh, dinsdag twee foto's gedeeld... van de ontmoeting eh, met haar twee weken oude Peterkind. Om 6 juli eh, werd Leo Thames, Leo Thames geboren. Het tweede kind van haar beste vriendin Jamie King en haar man Carl Newman. Nou, de zangeres bracht een bezoekje aan de twee weken oude baby... en was duidelijk onder de indruk. Zo schreef zij, je klein handje je kleine handje om mijn vinger gevouwen en het is zo stil in de wereld vannacht. Dat schreef ze bij die eh, foto. Met de tekst refereert ze aan eh, Never Grow Up, dat op het album eh, Speak Now terug te vinden is. Dus is hij erg onder de indruk of wil ze dan de album promoten? Ik weet het niet. Ik ook niet. Nee, wat denk je? Nou. Ik denk wel dat ze onder de indruk is. Hey, zo direct gaan we kijken naar de Nederlandse top 40 en gaan we ons opmaken voor de de top 10 van Europa. Maar eh, voordat we aan de top 10 eh, zijn toegekomen... gaan we eerst de nummer 11 eh, draaien ervan. Die is in handen van David Guetta. Samen met Emily Sunday. What I Did For Love. Oude nummer 1 hit. 23 weken lang in de lijst. Deze week blijven zitten op de 11e plek. David Guetta. What I Did For Love. Talking loud, talking crazy. true what they say. I'm always late. living is can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that nature? nummer 10 hoorde je van deze week. Skrillex en Diploma met Where Are You Now in samenwerking met uh, Justin Bieber. En dit is de nummer 9, Lina met eh, Traffic Lights. Ondertussen alweer 11 eh, weken in de lijst en deze week lekker blijven zitten. hey, het is bijna half vijf. Dan ben je het gewend van me, daar komt ie. Het is weer vrijdag, de week is weer Ja, inderdaad. De Nederlandse top 40 gepresenteerd door de eh, commerciële zender Radio 538. Onze eh, collega's kunnen we wel zeggen. Dankjewel Hans voor het slot. Hans gaat weg, hè, de klusjesman. Nieuwe huismeester van vandaag. Enkel van vandaag, om in die Ja, de Nederlandse top 40, hoe ziet hij eruit? De nummer 1 eh, heb ik al verklapt. Maar alles tussen 40 en 1 zijn we wel benieuwd naar. Op 40 vinden we namelijk cheerleader van Omi. Natalie LaRose met met Somebody staat op 39. 38, uh, eh, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker van Room 5. En eh, wil je de, eh, Dotan, die staat erin met Hungry. Sam Veld ook, hè. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse 40 op 36. Anouk, New Day 34. En I Don't Like It, I Love It staat op 33. Years Years met King op 30. En Kensington met Riddles op 28. We skippen er even snel doorheen, want we gaan naar de nummer 16. Dus Eva Simons met uh, Policeman en Can't Feel My Face van The Weeknd staat op eh, nummer 15. Kenny B dan. Kenny B staat er nog steeds in. En eh, iedereen die roept Kenny B. Nee, het is Kenny B. Het is, hij zit in Nederland. Met de nummer Parijs, nummer 12 staat hij op. Skrillex en Diplo die staat op nummer 11 met Where Are You Now. Last Frequency is op 10. Pitbull samen met Chris Brown en Van nummer 9. Waiting for Love Avicii op 8. En Midcon Don't Worry vinden we op de zevende plek. De zesde plek is in handen van eh, Adam Lambert met eh, Ghost Town. En Kaigo en Parson James staan er nog in met eh, Stole Show op nummer 5. Major Laser DJ Snake met Lean On op nummer 4. Op nummer 3 dan Lil Kleine en uh, Ronnie Flex met het nummer Drank en Drugs. Ain't Nobody Loves Me Better op nummer 2 van Felix Shaw en Jasmine Thompson.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 En wij gaan naar nummer 8 luisteren van de top 40 van Europa. Major laser DJ Snake samen met Meu. Linan op 8. chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. iedereen. Ik blijf het zeggen, iedere week. Lunch Money Lewis met beeld. En de de Robin Schultz met Headlights. Respectievelijk nummer 6 en 7. Wij gaan ons opmaken voor eh, een van de twee snelste stijgers eh, van deze week. De andere hebben we al gehad, dat was Everjack eh, met Summer Thing. En de andere snelste stijger van deze week is deze beste man, Adam Lambert. Op nummer 5 met Ghost Town. Vijf plaatsen gestegen deze week in New York Breakdown.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 You start the game. Start forget about the past. You'll no doubt all mine. Now these walls you'll find answers to your pain. You'd walk and make it end. Tasting the pain, I'm missing someone who broke your Don't even look back at these wasted moments. you're to aim, but it used to be. it's not to blame. You should be treated. Watch it fall as you could see. Stop the game. 15 weken ondertussen in de lijst. Vorige week nog op een, eh, ja, dat was het, tweede plek. Nou, helaas hebben ze nooit de eh, nummer 1 gezien. Maar nu dus op een eh, vierde plek. twee plaatsen gezakt in de 15e week. Klingande samen met Broken Back. Riva Restart the Game. En de voorhoede natuurlijk Adam Lambert met Ghost aan. En we gaan ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar was jij nou benieuwd eh, hoe de top 3 er van vorige week uitzag? Of uh, ben je het gewoon vergeten? Of wou hem gewoon graag nog een keer horen? Geen probleem. Hier komt hij. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van vorige week. Deze week op 3, Jess Glynn met Hold My Hand. you're Deze dame staat eh, ondertussen 9 weken in de lijst. Vorige week nog een eh, nummer 5 notering. En met deze single My heen heeft ze in de 31ste week eh, van dit jaar... toch echt de nummer 3 notering gekregen. En ik vind het knap. Hey, de nummer 2 dan van deze week. Acht weken lang in de lijst. Vorige week nog op 3. Nadalila Rose. Zo heet hij inderdaad. Somebody. what I want. van eh, deze week. Natalie LaRose. Samen met eh, Jeremiah en eh, het prachtige single Somebody. De nummer 1 dan. 16 weken alweer in de lijst. Vorige week nummer 1. Die week ervoor ook. Metcon, Don't Worry. Met con, Samen met eh, Ray Dalton. Don't worry about the thing. 16 weken alweer uh, in de lijst. En eh, toch echt wel een paar keer op de nummer 1 geweest. Even er vanaf geweest. En toen weer terug op de nummer 1. Dus ik denk dat het zomaar wel de zomerrit kan gaan worden van 2000... wat is het? 15 hè, geloof ik. Ja. Hey, 25e jaargang aflevering 31 van 31 juli 2015. Die zit er alweer op. Deze week hadden we 15 stijgers, 7 zittenblijvers, 14 dalers en 4 eh, nieuwe binnenkomers. Vier mensen hebben toen helaas de lijst niet gehaald. Maar we hebben vier hele mooie artiesten voor teruggekregen. Ben je benieuwd hoe de ontwikkeling gaat eh, van die artiesten?